7 uur. Frits Emmelkamp met het NOS Journaal. Saoedi-Arabië gaat voor het eerst een vrouwelijke ambassadeur benoemen, prinses Rema. Ze volgt daarmee een zoon van koning Salman op. De vader van Rema werkte tot 2005 als Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten. Rema zelf staat bekend om haar strijd voor vrouwenrechten. Ze werkte ze onder meer bij een Saoedische organisatie... die vrouwen aanmoedigt te gaan sporten... en bracht ze het thema borstkanker onder de aandacht... Vrouwenrechten staan in Saoedi-Arabië onder druk. Zo mogen vrouwen pas sinds kort zelf autorijden of een voetbalwedstrijd bezoeken. Bij ongeregeldheden in Venezuela zijn gisteren en vannacht twee doden gevallen en raakten 300 mensen gewond. Langs de grens staan hulpgoederen klaar, maar van president Maduro mogen die het land niet in. Ook heeft Maduro de diplomatieke banden met buurland Colombia verbroken. Het is al weken onrustig in het land en oppositieleider Juan Guaido wil dat Maduro opstapt. In een flat in Os is een dode gevonden. Het gaat om de 63-jarige bewoner. Volgens de politie is de man door een misdrijf om het leven gekomen. Hoe lang hij dood in de woning heeft gelegen en wat de doodsoorzaak is, wordt nog onderzocht. Het lichaam werd gevonden door familieleden die al een tijdje niets meer van de man hadden gehoord. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is per trein onderweg naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Later deze week ontmoet hij daar de Amerikaanse president Trump voor de tweede keer. Kim Jong-chol, de belangrijkste Noord-Koreaanse onderhandelaar... en de zus van de dictator reizen met hem mee. Deskundigen verwachten dat Kim Trump zal vragen... de sancties tegen Noord-Korea te verlichten... en de onderlinge relatie te verbeteren. De treinreis van Noord-Korea naar Vietnam is zo'n 4.500 kilometer lang... en duurt twee dagen. Kim Jong-un reist regelmatig met de trein... omdat het regeringsvliegtuig van Noord-Korea niet luchtwaardig meer zou zijn... Het weer, het een zonnige dag met kans op sluierwolken.